hangt bij je thuis in de kamer. Het staat bij je thuis op buffet. Je draagt het de hele dag bij je. Het staat op de kast voor je bed. En als je dan s'avonds gaat slapen, dan blijf je er even voor staan. En kijk je dat dierbare kleinoot met diepe ontroering steeds aan. Dat kleine vergeelde portretje, dat iedereen zuinig bewaart. En waar je in stille momenten weemoedig maar dan waarop staat. Het schijnt je in moeilijke uren steeds moed en vertrouwen en raad. Omdat op dat kleine portretje het beeld van je moedertje staat. hebt steeds vriendinnen en vrienden, zolang het je goed gaat op baat. Maar loopt het je soms wel eens tegen, dan blijkt deze vriendschap niet zwaar. Dan zit je alleen met je zorgen, geen mens die je smarten dan ziet. Alleen dat eenvoudige mensje dat deelt steeds met jou je verdriet. Dat kleine vergeelde portretje, dat iedereen zuinig bewaart. En waar je in stil Opstaat, Het schijnt je in moeilijke uren steeds moed en vertrouwen en raad. Omdat op dat kleine portretje het beeld van je moeder